Jelle Seubring met het NOS Journaal. De ondergrondse gasvoorraden in Nederland zijn nog maar voor 5,8% gevuld. Dat is de laagste vullingsgraad in 10 jaar. Volgens de Gasunie is dat geen reden tot zorg... aangezien de winter voorbij is en er binnenkort weer bijgevuld gaat worden. De aanvoer van gas naar Nederland is op dit moment stabiel, zegt een woordvoerder. De grootste gasvoorraad, in Norg in Drenthe, is op dit moment nagenoeg leeg. En ook de voorraden in Alkmaar en Grijpskerk zijn nauwelijks nog gevuld. De Filipijnen is het eerste land dat de noodtoestand heeft uitgeroepen... vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Er is nog maar voor 45 dagen olie. Volgens president Marcos kan een, land, eh, kan een tekort aan energie... tot flinke onrust leiden in het land. De regering wil zo grip krijgen op de brandstofprijzen... en de verdeling van voedsel en medicijnen... om te voorkomen dat mensen gaan hamsteren. De Filipijnen zijn erg afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten. Een Japanse militair is gisteren de Chinese ambassade in Tokio binnengedrongen. De man klom over de muur en wilde de ambassadeur spreken... om te zeggen dat China de harde lijn ten opzichte van Japan moet aanpassen. Ook dreigde hij zelfmoord te plegen als zijn eis werd afgewezen. De militair is aangehouden. China heeft verontwaardigd gereageerd op het incident... en eist dat Japan een grondig onderzoek uitvoert. Japan heeft al spijt betuigd aan China en gezegd dat de beveiliging rond de ambassade opgeschroefd wordt. Het Europees Parlement zal morgen hoogstwaarschijnlijk instemmen met een verbod op uitkleed-apps. Daarmee kunnen mensen op foto's en in video's met hulp van AI worden uitgekleed. Het verspreiden van deze beelden is al verboden, maar het is nog altijd erg makkelijk om ze te maken. Bijvoorbeeld met AI-chatbots als Grok. En het weer. Vandaag wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het wordt een graad of 9.